Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. MBO'ers zetten de eerste prikken. De afgelopen maanden hebben veel zorg-MBO'ers geoefend met vaccineren. Op sommige plekken zijn ze al aan het werk in zorginstellingen. En vandaag beginnen de eerste diensten in de vaccinatiestraat in Houten. Ja, ik ben wel licht gespannen, maar het zijn wel gezonde zenuwen. We zijn op school heel goed getraind om te gaan prikken. En hier hebben wij ook eh, training gehad. Eh, maar ja, eh, tot nu toe heb ik alleen maar op poppen geprikt. en hier vind ik heel leuk om eh, kansen te krijgen eh, om mensen te gaan prikken. De mbo-studenten prikken vanaf 8 uur, nu dus. Dat blijven ze doen, meerdere dagen per week, om zo hun steentje bij te dragen aan de vaccinatiecampagne. Bijkomend voordeel, het telt meteen als stage. Er is meer nieuws over coronavaccins. Als alle Amerikanen geprikt zijn, wil president Biden de vaccins die overblijven aan andere landen geven. Want het virus stopt niet bij de grens, zegt Biden. This is not something that can be stopped by a fence, no matter how high you build a fence or a wall. So we're not going to be ultimately safe until the world is safe. De Tweede Kamerverkiezingen zijn volgende week. 70-plussers kunnen al via de post stemmen. Maar dat gaat best vaak mis. Ongeveer 10.000 stemmen zijn nu al ongeldig. 2,5% van alle enveloppen die zijn opgestuurd, zegt minister Orlongeren. Het is niet ingewikkeld. Als je gewoon de instructies opvolgt, gaat het goed. Maar eh, blijkbaar zijn eh, ze toch net iets te snel, iets te enthousiast. En dat zou zonde zijn. Mensen die per post stemmen moeten twee keer iets in een envelop doen. Eerst een stembiljet en daarna die envelop weer in een andere envelop samen met de stempas. Wie een fout heeft gemaakt kan nieuwe stempapieren aanvragen bij de gemeente. Alleen de laatste telt twee handjes aan het stuur vanochtend. En als je op de fiets gaat, houd dan rekening met flinke tegenwind. Of dat je juist veel sneller op je bestemming bent. Want storm Evert komt eraan. Onze weerman Peter Kuipers-Munneke vertelt hoe het vandaag verloopt. Aan het einde van de ochtend, begin van de middag, dan bereikt de wind een hoogtepunt. Dan is er kans op zware tot zeer zware windstoten. Zeker in het westen van het land en ook rondom het IJsselmeer en het Waddengebied. Op voorzorg zijn sommige priklocaties van de GGD dicht. Die zitten in tenten en dat is met de harde wind niet te doen. Ja, heb ik nog het weer. Naast die storm vallen er ook nog eens stevige buien op sommige plekken met onweer. En het wordt vanmiddag een graadje of 11. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB.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 baby by the hair and pull her close and there, there, there. And take your baby by the ears and play upon her darkest fears. We would suck in place in a dance hall days. We were cool. Uh, Christ. When I, you, and everyone we knew could believe, do, share in what was true, I said. That's all days, love. That's all days. That's all days, love. take your baby by the wrist And in her mouth an amethyst And in her red two sapphire's blue And you need her and she needs you come so easily This doesn't have to end in tragedy I have you and you have me oh, fuera la Uru me tuviese parqueado. Dando vueltas por el condado, contigo siempre arrebatado. Tú no eres mi señora, pero toma cinco mil, gastalo en Sephora. Liputón ya no compra en Pandora. Como piercing a los hombres perfora. Eh. Hace tiempo le rompieron el cora. Estudiosa, puesta para ser doctora. doctora pero, le gustan los títeres huirleando motor para ti las 24 horas. Baby, a ti no me pongo. Y siempre te lo pongo. Yo te lo pongo. Y si tú me tiras, vamos a nadar en lo hondo. En lo Si por mí te lo pongo.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 In Brazilië zijn in één dag ruim 2200 coronadoden geregistreerd. Het hoogste dodental sinds het begin van de pandemie. Ook de besmettingscijfers zijn alarmerend... mede door de besmettelijkere mutatie uit de stad Manaus. Uit onderzoek van NRC blijkt dat T-Mobile het CBS jarenlang toegang heeft gegeven... tot privacygevoelige informatie van klanten zonder dat die dat wisten. Onderzocht wordt of de wet is overtreden. Het weer vanochtend droog met wat zon. In de middag weer buien en 10 tot 13 graden. Het blijft tot ver in de middag hard waaien met aan zee mogelijk storm.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 Never not switching up, never giving up. I like doing it my way. van ZFM. 106.9 ZFN I can't wait till I get you on the floor good looking. Hey, going hot so hot just like an oven. And I'll burn myself, but just had to touch it.